Al ben ik geslaagd in het leven en word ik door velen benijd. Het heeft me nooit vreugde gegeven. Wanneer men mij vraagt hoe ik heet, want wat ik dan zeg is een leugen. Omdat hart. Ik heb idealen en ik heb mijn trots waarmee ik de wereld uit. Een vader had ik willen hebben. Ik had graag kwijt net als andere kinderen. Ook graag eens echt verwend. Waarom hebben zij me verstoten? moet ik zo door het leven als Ik heb idealen en ik heb mijn trots, maar mee ik de wereld